In het akkoord staat onder meer dat op termijn rekeningrijden wordt ingevoerd... en dat kinderopvang voor het overgrote deel gratis wordt. Duizenden mensen die op de zwarte lijst van de Belastingdienst stonden... hebben onterecht geen hulp gekregen bij het aflossen van hun schulden. Bleek vandaag bij een debat in de Tweede Kamer over de fraudeaanpak bij de Belastingdienst. Het gaat om zo'n 8000 mensen die schuldsanering hadden aangevraagd. Ze kregen die niet omdat ze op een lijst waren gezet van de fraudesignaleringsvoorziening. De zwarte lijst werd begin vorig jaar onthuld door RTL Nieuws en Trouw... Mensen kwamen op die lijst wegens fraude, maar ook door een tips, bijvoorbeeld van een jaloerse buurman. In het Duitse Kleef is acht jaar gevangenisstraf geëist tegen de Nederlandse secteleider Robert B. Het Duitse Openbaar Ministerie verdenkt hem van seksueel misbruik van een vrouw die lid was van zijn secte Orde der Transformanten. B zou haar van haar twaalfde tot haar 25 hebben misbruikt. Dat stopte toen de politie vorig jaar binnenviel in het klooster in Goch, waar de van oorsprong Nederlandse secte zetelde. Volgens de advocaat van B heeft het slachtoffer de verklaringen verzonnen. PSV is uitgeschakeld in de Europa League na een 3-0 verlies in Spanje tegen Real Sociedad. PSV mag als nummer 3 van de pool na de winterstop nog wel door in de Conference League. Daarin won AZ thuis met 1-0 van de Deense Randers en Feyenoord met 2-1 van Maccabi Haifa uit Israël. De clubs hadden zich al als groepswinnaar geplaatst voor de volgende ronde. Vitesse heeft daar nog kans op na een 3 over 1 overwinning op het Sloveense Moera. Het weer bewolkt in enkele buien. Het koelt af tot de graad of 2.